Kees Groot met het NOS-journaal. Dat zegt de Europese politieorganisatie Europol. Alleen al in Italië zijn er zo'n 5000 vermissingszaken. De stafchef van Europol zegt in de Britse krant The Observer... dat een onbekend aantal kinderen waarschijnlijk in handen van criminele bendes is gevallen. Mogelijk moeten ze werken in de seksindustrie... of worden ze op een andere manier uitgebuit. Presidentskandidaat Donald Trump maakt een goede kans om maandag de eerste voorverkiezing van de Republikeinen te winnen. Volgens de laatste peiling voordat er gestemd wordt kan Trump rekenen op 28% en Ted Cruz op 25%. Iowa is de eerste staat waar kiezers een keuze kunnen maken tussen kandidaten voor het Witte Huis. Trump riep zijn aanhangers op kost wat kost te gaan stemmen, ook als ze ziek zijn of in een huwelijkscrisis zitten. Uit dezelfde peiling blijkt dat Hillary Clinton in Iowa aan de leiding gaat bij de Democraten. Stropers hebben in Tanzania een Britse helikopterpiloot doodgeschoten. De man werkte voor een natuurbeschermingsorganisatie en kreeg tijdens een vlucht over een wildreservaat een groep stropers in het vizier. Toen hij dichterbij kwam openden de stropers het vuur op de helikopter. De piloot kon zijn toestel nog aan de grond zetten, maar stierf kort daarna. De stropers zijn gevlucht. Ze zouden jacht hebben gemaakt op olifanten. Er zat inderdaad een motortje verstopt in de fiets van een van de deelnemers van het WK Veldrijden, zegt de UCI. Het gaat om een fiets van de Belgische Femke van de Driessen die meedeed in de categorie onder de 23 jaar. Controleurs stelden met een scanner vast dat er iets mis was met de fiets, die daarna voor verder onderzoek in beslag werd genomen. Het is voor het eerst dat er mechanische doping wordt vastgesteld in een wedstrijd. Het weer in het noorden nog kans op een bui, in het oosten mogelijk vorst aan de grond, aan zee niet kouder dan 5 graden. Morgen gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen, het wordt dan 7 of 8 graden.